Het gaat volgens hem om mensen die betrokken waren bij georganiseerde rellen... waarbij de ME moest ingrijpen. Hoeveel mensen de brief krijgen is niet duidelijk. Abu Taleb stelt ook meerdere vuurwerkvrije zones in. Onder meer een groot gebied in Rotterdam-Zuid... waar de ME afgelopen jaarwisseling de orde moest herstellen. Abu Talib vindt net als de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er een verbod moet komen op vuurpijlen en knalvuurwerk. Maar dat moet dan volgens hem in heel Nederland gelden. Sylvana Simons wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ze wil lijsttrekker worden van haar partij Bijeen, schrijft de Volkskrant. Daarvoor moet ze wel naar Amsterdam verhuizen. Ze woont nu nog in de buurgemeente Ouder Amstel. Simons partij deed onder de naam Artikel 1 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar veroverde geen zetel. In mei werd bekend dat de partij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar toen leek het niet waarschijnlijk dat Simon zelf op de lijst zou komen. Ze vroeg zich openlijk af of ze wel geschikt is voor de gemeentepolitiek. John de Mol doet zijn aandelen in de Telegraaf Mediagroep van de hand. Hij had een belang van bijna 30 en probeerde TMG helemaal in handen te krijgen, maar dat mislukte. Het Vlaamse Mediahuis wist een meerderheidsbelang te bemachtigen... en nu verkoopt de Mol ook zijn TMG-aandelen aan het Mediahuis. In ruil daarvoor krijgt John de Mol wel weer volledige zeggenschap over zijn radiozenders... waaronder 538, Sky Radio en Veronica... TMG had daarin een belang van 23 maar verkoopt dat nu terug aan de mol. Daarmee zijn de financiële banden tussen TMG en de mol nu helemaal verbroken. Het weer, het vriest licht en op veel plaatsen is er dichte mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag kan de mist in het midden en oosten hardnekkig zijn. Elders kan de zon even doorbreken en het wordt dan 0 tot 5.